Lauwe gast in de cockpit. Let's do this. Het yeah. gaat zoals het loopt, het loopt zoals het gaat. Josie op die beats. Horen ze grond. Uh. Ah. Ah. Mr. Swift op die sketches. Yeah. yeah. Double B. Roma mee. Ah. Uh. voor die Yeah. Aha, aha, aha. Dit zijn die dingen. Dubbel Double B. Zoals het loopt. 2012. Ah. Yeah. Horen, horen, horen, laat je horen dan. Yeah. We zijn binnen, allemaal ah. boys sowieso. Al mijn vaders voor vaderdag sowieso. dit, check ah, boy, hey, wat in het vat zit verzuurt niet. Wat je niet afvindt gebeurt niet. Dit is absint voor junkies. Hard drugs met cafeïne dan Starbucks. Heb inspiratie, verzin bas vanaf de barkruk. De handdruk is stevig, een statement. Het maakt niet uit of je breakdanced of graffiti spuit. Een iPod hebt of tape decks, zet hem voor Dit is geluid uit de basement, Verdering voor je huis. Berekkers, mensen kuur met de mic. Wat ik opschrijf is puur overtuigd spit je voelt hem op een afstand, vrede kick. Procreëer, dubbel B perfectioneert. Bas dan gaat een keer. rij ordinair voor die die niet begrijpen. Een movement, we pleiten voor bangers prestige, we brengen het hier. Dit is dubbel B, hebt ons in het vizier. Sowieso. Zo komen we binnen. Op het een knaller. Op een <laughs> knaller. welkom, welkom, welkom. Yeah, yeah, zo doen we dat. Alright, en volgende track zogenaamd. Die clip is online. Check it. Freelance Visuals, Axel van Dijk. Beetje duister shit voor jullie. Precies. Hip-hop zoals het hoort te zijn. Aha. Rauw, lekker, eerlijk. Het is zogenaamd. Het is genaamd zo. Beefs. Uh. Het wordt zogenaamd, het is genaamd zo. Alles op een hoop en nagemaakt zo. Ik blaas flows voor de liefde, hang met tazo's. Ik gooi mijn lyrics als guacamole op taco. Ik gaf het voor je neus weg, zogenaamd niet opgelet. Beef stik je op je vingers en zet je op je plek. Oh. Ook we zien wat we klaarmaken, niet zo in trek. Maar dubbel B geeft de naam hip-hop respect. De kwaliteit is carpet rijdt, strakke lijns. En dat nog voor de halve prijs. Beef, polio, we komen altijd nice. Zelfs op mijn slechtste dag, kleed ik rappers uit, doe je petje af shit En doe je broek omhoog, met gemak Straf ik rappers af, zogenaamd G's Maar vind ze laf, klets achteraf Die boys worden gescot, je van kort. Ik boycott alles Deze boys komen harder dan die gimmicks Geen rotzooi, ik heb een konvooi Knallen voor die blikkers Hoe ik rondkom, none of je business Werk hard in de boek. kill en zweet met de tyfus Dubbelb.com, zoals het loopt mixtape, check het zo doen we dat ding. Beefy, Aha. Bolio, je Lauwe Gast. Check, Josie op die ah. beats, beefs. Het wordt zogenaamd, het is genaamd zo. Alles op een hoop en nagemaakt zo. Fucker imago, blij zo. Krijg zo een dreun, die bas kleunt. Kickbeuk, nu wordt het leuk. Spring in de ring voor een team Roekeloos bos, ik float met beef fokken 16. Zal je net zien, back-to-back lyrics bewapend. Voor de scene, zogenaamd ons niet gezien. Toch zijn we daar eigenaars van de flow. In krap twee minuten klap ik rappers KO. Het is zogenaamd, het is genaamd zo. Ik heb mijn ogen laag stoned van die hydro. Ik kijk zo en observeer, gaat een keer, Wat psycho. Vies, bolio, het zij zo. Ille beat, gekke flow. 8 keer 8 stoot op je fucking torso. Dubbel B brengt go. Yeah. Met radio 501. Sowieso. Geen probleem. Troost. B. Yeah. Je kan er niet omheen, dit is dat ding man. Yeah. Ik krijg net gewoon een prachtig Biertje. Lekker. Schuimlaag, twee vingers dik. Ja, Arwin heeft zoveel kwaliteiten, die jongen. Radio, biertje Hij doet voor alles. Dikke shit, man. Ik voel me thuis, Radio 5 deel 1. Wederom bedankt. We gaan verder. Deze track past wat lekkerder bij het weer. Het is mooi weer, het zonnetje schijnt. Precies. Deze track gaat gewoon over doe wat je doet. Precies. Laat je niet misleiden al die andere mensen. Ze praten veel, maar ze doen niks. Peace. Doe wat je doet. Aha, polio. Mike, sowieso. DJ Lauwe, gast. Op een beat van, op een beat van Josie. Wat je zegt doet me niks, hard als een steen. Je komt er niet doorheen, jouw probleem. Wat je doet zegt me niks, niet in mijn straatje. Ondanks luisterpaal en het achterhits. En je switcht steeds voor niks, omdat je denkt dat het beter is dan mij vertellen hoe het zit. Yeah, zo is het inderdaad in jouw wereld vol leugens en verraad. En wat je zegt is in tegenstrijd met wat je doet. Voor jou het moet, voor mij voelt niet goed. Je neemt ze in de zijk, leugens wat je verspreidt. Je ego hoog en je hebt niks bereikt, dat doet pijn. Verwachtingen te hoog, je blijft klein. Zeg niet dat wij groot zijn, nee. We doen niet alsof je kan me veel zeggen, maar het blijft bedrog. Mysterie wordt nu opgelost. Wat je zegt doet me niks. Hart is een steen, je komt er niet doorheen. Jouw probleem, wat je doet zegt me niks. Niet in mijn straatje, ondanks luisterpaal en het aantal hits. Wat je zegt doet me niks. Hart is een steen, je komt er niet doorheen. Jouw probleem, wat je doet zegt me niks. Niet in mijn straatje, ondanks luisterpaal en het aantal hits. Hey, wat je zegt doet me niks. Mijn crew is dit, strictly homo geen, geen homo's in mijn klik, nee. Dus geen gepopel om een chicken chicken bijzaak. Mijn taken droppen van die spits, ey. En die spits geef ik dagelijks in je hand. Maar denk maar niet dat het gratis is als die fucking krant. Nee, want mijn content gaat dieper. Vooral die domme peoples breng ik zon weg. Klassiekers, klassiekers. Ik maak geen omweg, ben kritisch. En stappen die ik zet, plus de hoogte van de ladder die ik leg. Haha, dan check die man op de track. Beef, polio en HQ. Neppe boys ken ik niet. Niet eens op Facebook, we sippen Hennessy Gemixt met energy of Grey Goose en die Neppe G's als een MRI, Vooral die fake dudes, die flowen als water Ik loop er overheen als Jesus uh. Mm. Ah. Wat je zegt doet me niks Hard als een steen, je komt er niet doorheen Jouw probleem, wat je doet zegt me niks Niet in mijn straatje, ondanks luisterpaal paal en het aantal hits Hit. Wat je zegt doet me niks HQ. Hard als een steen, je komt er niet doorheen Jouw probleem. Wat je doet, zeg me niks. Niet in mijn straatje, ondanks luisterpaal en het aantal hits. Oké dan. Dus wat je zegt, doet me niks. Dank jullie wel. Hebben jullie het een beetje naar de zin, mensen? Ja, toch? Jawel, de sfeer zit er goed in. Daar houden we van. Gezellig. Shout-out naar HQ. Jongen uit Pummeren, die stond op het vorige track. Hij kon helaas niet bij zijn vandaag. En op de volgende staat hij ook, Maar ik, ja, ik neem even zijn plek in. Ja, toch? It's all good. Je wist het. Niet liegen, want je wist het. Sowieso. Je wist ervan. Dubbel B, Bivi, zegt ze. Het zat er aan te komen, een confrontatie. er zit er niet over in. Het is over met de pret in twee minuten. 55, neem het hef in handen, hef mijn handen. Word niet boos. Klap geen rappers, een teken voor de engineer, let's go. Het gaat regenen, pak je poncho. Niet te stoppen, MC's is Rambo. Ijskoud als een iglo, breng het terug naar het juiste niveau. Breek nekken met mijn spit op een beat van Je wist het, je boeking is gecanceld. Ik cancel niet, verkrachting op een beat. Het is aan mij dat ik ze afschiet. Deze flows zijn dynamisch, doortastend energiek. Klappers dynamiek, lyrisch nooit kort, schiet. 16 schoten voor je kloten, je kan het niet onlopen. Dit proces wordt je proces, verbannen van de rest. Je wist het, je weet het, je voelt het, je vreest het. Zieke beats, dikke flows, rippen shows, we, zijn bezig. Je wist het, je weet het, je voelt het, je vreest het. Je mist het, ik geef het, ik doe het, ik, leef het. Je wist het, je weet het, je voelt het, je vreest het. Zieke beats, dikke flows, rippen shows, we, zijn bezig. Je wist het je voelt het, je vreest Je mist het, ik geef het, ik ah. doe het, ik leef het. Hey, hard is die sowieso dagelijkse bezigheid. Papa beefs en bolio schadelijk voor enerzijds. Neppe dudes, anderzijds. We rollen met zo'n attitude van fuck je attitude, boelen. Ik heb diverse juice in de koeler. Vitamine B, broer, sip een liter mee. We doen niet gierig, nee, er is genoeg voor iedereen. Een unieke taste, want we geven je die shit die niemand geeft. Zoals het loopt is een vieze tape. De rijn smeren, de beats eraan zegt toch je vindt het heerlijk wat we deden met je. Je bent tevreden met me, dus je hoeft je niet te schamen om mee te rappen. Ey, die levensloze rappers geef ik levenslessen. Polio niet mee te fokken als En niet te stoppen in een hokje, dus blijf weg met je etiketten. Dubbel B, nummer 1. Blijf van die fakes zeggen. Je wist het, je weet het, je voelt het, je vreest het. Dikke beats, dikke flows, rippen shows, we zijn tijd bezig, hoor je het, je weet het, je voelt het, je vreest het, je mist het. Ik geef het, ik doe het, ik leef het, je wist het, je weet het, je voelt het, je vreest het. Zieke beats, dikke flows, hippe shows, we zijn bezig, je wist het, je weet het, je voelt het, je vreest het, je mist het. Ik geef het, ik doe het, ik leef het. We leven die dingen. We leven het. Thank you. Wat hebben we nu voor die mensen? LKO? Jawel hoor, ik denk het wel. Jawel. Zullen we die aan, ja. Shout-out naar Timmy gaan gelijk, ja? Doe dus. Of, of, oh, we hebben nog Checken voor die mensen. Dan gaan we checken doen. Ik was deze bijna vergeten. is een saxofoon, geen of helaas. <laughs> yeah. Check your boy, done is polio Mike. Op de beats van de Josie, sowieso lijp. Ah, check zijn stilo, rap doet Hit Hitchcock van hiphop, sick als Tarantino. Check your boy, done is polio Mike. Op de beats van de Josie, sowieso lijp. Ah, check zijn stilo, rap doet Hit Hitchcock van hiphop, sick als Tarantino. Ja, fris als Pellegrino. Zo kom ik in die yo. de cynische op straat. Even na, rappers zijn als Pino. Poppenkast, ze leven in de kino. Ik kom die mannen wekken. Ik test als een Cito, Jack Jackson stilo Rap doet albino, Hitchcock van hiphop Met swagger als een Beatle Ja kill, ik represent het voor mijn people In horen en shit, het maakt niet uit of je coke deal Of werk bij de Albert Heijn, homie fuck je profiel hoe gewoon die baslijn, beats van de Josie Shit kill, er kan maar één man zijn die dood ziet Kort en met de maat met al die phonies Want ja, ik hoor die mannen flowen maar het floot niet Het loopt niet, ben ik de enige of zijn er meer die het ook ziet. Zo ja, dan gooi die handen in de lucht Nummer G, nummer 1, die mannen zijn weer terug. G-boy, dan is polio mij. Op de beats van de Josie, sowieso lijp. Ah, check je stilo, rap doet al Hit Hitchcock van hip-hop, sick als Tarantino, check je boy. Dan is polio Mike. Op de beats van de Josie, sowieso lijp. Ah, check zijn stilo, rap doet albino. Hitchcock van hip-hop, sick als Tarantino, check. Hey, check mijn stilo kill, hou me in de gaten. Kijk boos naar me, ik met je vrouwtje loop te praten. Het maakt me niet uit, ik ga Ga niet voor het halve werk, heel ga voor de volle buit. Ik ga niet onderuit, heb het onder de knie. Geen moeite met het ritme, zelfs zonder de beat ga ik door met spitten. Klaar met rap flow met het tempo van een Ferrari Enzo. Enzo ga ik maar door enzovoorts, et cetera. Als ik mijn 16 spits zijn rapper 16 Big Sega. Ik Xbox 360, 3D flow. Zeg me hip-hop, wie brengt het? Wie, geeft shows en leeft de cultuur? Als wijze van natuur, dubbel B, zoek niet verder kill. Bij ons krijg je puur wat je hebben wil wil. Dikke rest voor elk hersendeel, bolio, ik breng verschil, dus check, check kill. Ja, ja, laat je horen, jawel. Dubbelb.com. Wordt steeds gezelliger hier. Thanks voor de liefde, mensen. Ja, man. We gaan gelijk maar weer verder. We hebben elke... Oh! Zoals het ook oh, mixtape. Oh! Te downloaden. De meeste tracks die we gedaan hebben staan erop. Ja. Voor jullie. Check die shit. Engel komt langs. Je weet hoe we het doen. What up? Is de ronde. Welke MC komt hier naar voren? Stel je voor, what up, is de ronde Welke MC komt hier naar voren? Stel je voor. Dit is het uur van de waarheid. We worden afgeleid, leugens worden verspreid. Noem me beefy berekken. Zoek een beef met deze rapper. Pas op, we zijn berucht in elk geheugen. We klaren de klus, gereisloos en vliegenslucht. Geen weg terug, al loopt het stug. De waarheid wordt met leugens overbrugd. Commerciële artistiek, hou het liever authentiek. Veel corruptie, want de zien is politiek. Vriendjes bij elkaar, ze praten bullshit. Prikkelbaar, slaan mijn handen bij elkaar. Geen bedenktijd. Nee. Hey. Ga volop in de strijd, gevolgen laten me koud. Zo fuck it, neem het niet met een korrel zout. Big tech, kom hard, dat is 9-11. Ze noemen me beefy, ja de rest die komt vanzelf. Aha. Dit is wat ik doe, het is het uur van de waarheid. Tijd bij 501, tja. Tweede ronde. Shout-out naar Mr. Buddha. En shout-out naar Timmy Chesco. Die boys van het die staan normaal op deze track. Maar die zijn er ook niet. Die zijn er ook niet. Ze liggen in de zon, ze zijn aan het werk, ze slapen nog. Het maakt <laughs> niet uit. Double B is hier, let's do this. Laatste track van vandaag. We hebben nog eentje. En misschien kennen jullie hem. Dus die anthem voor Horen. Horen staat op. Horen, en iedereen in de studio's die zin hebben om mee te doen, wil ik die vuist in de lucht zien. Oh, Jawel, dus. Ja, Horen staat op. Vuist in de lucht. Horen staat op. We brengen hip-hop terug. Doe maar mee. Horen staat op. Ah, vuist in de lucht. Horen staat op. We brengen hip-hop terug. Breng hem terug, hip hop, breng hem terug, breng hem terug, MC's, breng hem terug, horen staat op, ik sta erop, word gewekt met deze track. Kop je slaapt nog als vader Jacob. Check de shock. Hij shock na als John Travolta zijn comeback met Denzel. Ik kom met een dankspel. Vier in het zicht, echte hiphop zonder gimmick shit. Geen afgezaagde limericks, dubbel B on top of this Strictly harde lyrics, wat we spitten voor de love of this Boys, tech, freaks, MC's, DJ's De vier elementen, ja we representen Vuist in de lucht, roep de strijd, lust, neem een zucht niks te verliezen. We konden niet kiezen, dus krijg je dit voor je kiezen. De essentie van de MC, niet gezocht catchy, maar geen we droog. Rauwe hip-hop, met trots op mijn voorgangers. We zetten het voor en zijn voorgangers. Samen met de dit brengen we dit. Horen staat op, doe maar mee. Horen staat op, ah, vuist in de lucht. Horen staat op, Jawel, we brengen hem op terug. Horen staat op, vuist in de lucht. Horen staat op, we brengen hip op terug. Breng hem terug, hip hop, breng hem terug. Boom bap, breng hem terug. MC's, breng hem terug. breng hem terug. Je, je, je, horen staat top. Dit is Radio 501. Mijn naam is Beef, dit is Bolio Mike, DJ Lauwe Gast. Wij zijn Double B. Dank jullie wel voor jullie check die website www.doubleb.com. Gratis beats, gratis clips, alles man. Bedankt, Radio 501, shout-out. Peace. Peace. en wat een feest hier in de Radio 5 Studio. we gaan gewoon door met de gekte waar we gisteren zijn geëindigd. Wat een fantastisch optreden van Elio Pace gisteravond op de Rode Steen. En zojuist zijn de eh, laatste toegift hier in de Radio 5 Studio's. En ongelooflijk genoten van de mannen van Double B. En straks gaat eh, de laatste van de tien. Hier gebeuren niemand minder dan onze eigen Steven Engel. Engel en consorten samen met eh, Wouter en natuurlijk met Just. Hier op jouw eigen www.radio501.nl. Een hele goede middag. Even wat later dan dat je normaal gewend bent. Het is inmiddels kwart over twee. Op deze 18e juni geloof ik. Tegenover zat... Eh, is het 17? Nou zie, ik denk gewoon dat het maandag al is. Ik ben blij dat eh, dat, dat niet het geval is. Morgen lekker uitslapen. Dat in ieder geval wel. En genieten van een geweldig weekend hier in het Horentse. De Horense Stadfeesten 2012. Tegenover half mij staat, eh, staat Andy. Die gaat straks ook nog acte présent geven. Want ja, niet helemaal als een verrassing heeft zij gisteren Sing Song 2012 eh, heeft ze gewonnen. Ik zag haar gisteren staan eh, op, op, de Rode Steen. Hevig meezingen met Ellie op Ik denk van, weet je wat? Doe anders zelf ook nog even een mop in muziek maken, En dat heeft ze nog gedaan ten overstaan van een volgepakt Rode Steen. En ze hield zich kranig staande trouwens. Verbaast me helemaal niks. Smack my bitch up, hoor je. de Prodigy op eh, Radio 501. We gaan verder met een beetje beats. En daarna gaan we waarschijnlijk naar het podium toe om Engel te laten horen hier eh, in Studio Het Koepoortje. Mocht je naar andere kanten te luisteren en je denkt van joh, dat wil ik eigenlijk wel zien. Ik geloof dat Engel ook nog vijf cd's weg ging geven, gesigneerd en wel. Ik weet niet wat hij allemaal gaat doen. Het is net alsof hij jarig is vandaag. Ik weet het allemaal niet. Ah, kijk aan, hij heeft zijn stift zelf bij zich en dat, eh, nou, dat gaat helemaal goed komen. www.radio501.nl En anders gewoon heel simpel. Koeportsweg eh, nummer 1. Mocht je een stom stom op je fiets of in de auto hebben liggen, dan uh, eh, 1624 Anton Anton in Horen. Dan weet je precies welke kant je op moet rijden. Tot 12 uur vanavond zijn wij bij je met de programmering van Radio 51 wat je doorgaans bent gewend op, op zondag. Maar ja, het heeft toch wel absoluut een feestelijk tintje hier eh, op het moment. Eh, met de stadsfeesten. En wat een feest is dat. Niet geloof ik gewoon. Mocht je dat te melden hebben, dat kan, eh, dat kan op de ballenbox. Ik zie GW Stijl zie ik, al gereageerd hebben. En Kai Roberts en iedereen. Maar ah, Fake blood. en I Think I Like It. I think I like it. Weekblad op Radio 501 en I Think I Like It. We schakelen over naar het Vader Jacob Stage. We schakelen over naar niemand minder dan Steven Engel. Naar Engel die zijn tiende Flash Act hier gewoon gaat doen. Doet hij het ook? Ja? Zijn jullie er? Oké, ik wil een david applaus voor Engel en Just. Was gaan praten volgens mij, of niet? Nou, een klein beetje maar. Mooi, mooie woorden. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar. Ben jij er klaar voor? Eh, ja, zeker. Nou, take it away. Iedereen heeft het glas vandaag, we drinken op het goede leven, proost. Want morgen staat een nieuwe dag al klaar en wat die brengt, ja dat weten we nooit. Iedereen heeft het glas vandaag, we drinken op het goede leven, proost. Want morgen staat die nieuwe dag al klaar en wat die brengt, ja dat weten we nooit. Nee, <laughs> dat weten we nooit. Maar wat ik weet vandaag, ik voel me beter dan nooit. Dus proost. En nu drinken we, nu breken we brood. Maar soms spelen we mooi weer, maar regent het zo. Oh no way, we dwingen het af. Even geen zin in gejank, geen stemmingswisselingen. Dus beslissen we dat we een glas drinken. Fris van het tap. Met een achter de zonnebril verborgen blik van niks aan de hand. Nee. En ik voel me goed, maar dat is betrekkelijk. En daarom zeg ik het, hef het glas met me, yes op de volgende. Op de liefde, de passie, de muziek en ieder die me volgt hier. Precies omdat nooit alles perfect lijkt. Zie ons onopvallend de mannen van het moment zijn. En op dat punt pakken we dus een pin. Klinkende glazen, de sfeer is als de kraag, dubbel dik. Iedereen heeft het glas vandaag, we drinken op het goede leven. Proost! Want morgen staat die nieuwe dag al klaar en wat die brengt, ja dat weten we nooit. Iedereen heeft het glas vandaag, we drinken op het goede leven, proost. Want morgen staat de nieuwe dag al klaar en wat die brengt, ja dat weten we nooit. Yeah, yeah, 501. Ik vind het weer gezellig dat we uitgenodigd zijn door Arwin en zijn kameraden hier zo. Sowieso, de laatste jaren maakt zich erg hard voor horense muziek uit de regio. Dus petje af voor dat take hem away. werk het best op gevoel, het is meer dan een kwestie van doel. Yeah. Noem me een soulman, zakken voor een lekkere hoek. oude wedstrijd, net zoals toen. Ik ben een soulman, werk het best op gevoel, het is meer dan een kwestie van doel. Ik ben een soulman, yeah, yeah, ik ben een soulman. Terwijl ik Sam en Dave zet in de playlist, chill ik hem keihard op die back in the day shit. Ik wil die blazen, so claps en kicks. Otis en James en zo van de Temptations. En ik zeg niet, vroeger was alles beter. Maar luister zelf eens naar Ray en Sammy. Davis, Franklin en Mavis, Sam en Marvin. Hey. Legendes, je kent ze nog, check de Hall of Famous. Yeah, en dat is ver voor mijn tijd, want ik ben opgegroeid met hip-hop, van stelen en drive. Yeah, rest, dat zijn facts en rappers als nine. En toen werden dromen voor mij werkelijkheid, yeah. Want nu zit ik te wachten backstage, ben ik de artiest die elke stap zelf neemt. Werk hard en dat brengen we over. Doe het met hart en ziel. Ik zeg het, ik zeg het. Ik ben een soulman. Werken best op gevoel. het is meer dan een kwestie van doen. Yeah, noem me een soulman. Zakken voor een lekkere hoek. Oh, no Smit, What else, dude? Ik ben een man. Werken best hey, hey. is meer dan een kwestie van doen. Yeah, ik ben een man. Yeah, yeah, ik ben een man. Take it away. Just, just groeide op met gevoel voor de bal. Gevoel voor klanken zonder gevoel dat het oefenen was. Het was oefenen. Ging goed op de blues van mijn paps. Zodoende had ik weinig moeite met zang. Je gaf met een melodie, ik was een non-stop happy mee. Vraag niet naar de woorden, ik kende die fucking tekst niet eens. Nog geen Walkman, ik trommelde op tafel. Ze vonden het lawaai, maar deze boy vond het Zo voor rap, de pap. de bap niks stilzitten, want dit ging me fucking gemakkelijk af. Oh. op pannen, zo een nieuw recept voor food. Als de teksten in de beans een fatback cookbook. Ah. Al ah, kwam het van werk, voelde die soul connection. Want Marvin Curtis en L boden mij als oh, auto's dus redding. En ik doe het nu zelf, als ik spit op een dope beat, zeg het dan Sam Cook. Yo, bring it on home to me. Ik ben een man. Mag even een applaus voor mijn kameraad Just. Dank jullie wel. 92 Engel op de basisschool. Een beetje aanklooien, een beetje apenkooien. En ik hoorde toen het track als kleine guy over een lekker wijf en een moordenaar in lijn 5. Een paar jaar later, OSG 15 jaar, middelbare school met wat homies in een klein lokaal. Tapejes ruilen in de pauze met Laurens, positief deel 2. Voor die ene van jou, ja? En ik begon te schrijven met Bas naast me. Achter zijn Amiga, de Maika, prima. Dan gaan we de inkt en het blaadje werden. Hey, ik ben hey. op de beat, jappen eeuwig op een Het internet kwam op shit, maar ik baalde. Voor een uurtje betaalde ik een rikstaalde. We gingen verder, BSC was de basis van halve finale met Piet, Willy en Ali. We gingen door, opnames verder. beter leren. DAC kennen, hoekte op met Jiggy Jesus. Ik keek goed om me heen en leerde van alles. En in 2002 kwam mijn eerste album. Het is 2012, nummer 10. Wacht even, mijn stem iets omhoog. Microfoon check, 1, 2. Nederf op de achtergrond, just naast me met een kaart baby, dit is een capuchon. En de geluidsman, die is hier liever niet. Nee, diepe rokken die een diepe zeker leeft aan fiets. Hey! Gezellig, whatever, het is bijna showtime. Super hard, rocken voor een vijfde van de hoofdprijs. Delen door drie, beter dan niets, toch? Jazeker, het leven van deze artiest. Rock, ging van hoop naar een plan. Dag en brood op de plank en nu rood op de plank. Ben een artiest. Ik ben een artiest, lichtcamera camera actie. Voel me fantastisch in Prada van Satsi. Custom alles. Ben een baas en ik lach niet. Roffe motherfucker, een scheppen is de tak. Snap back to reality. Oh, daar gaat mijn Hennessy. Oh, oh, daar is de engel weer brood, maar die kant die ken je niet. Wat rappers hebben bakken met geld, toch? spreken. Ik sta zo vaak in het rood, ik voel me gang related. Ging van hoop en een plan, maar geen brood op de plank. En nu rood op de bank, ben een artiest. 501, hoe is ie? Yeah! yeah. Ik vind het weer gezellig, mensen thuis kan me voorstellen dat jullie lekker staan te dansen <laughs> en zo. Toch? Ja, absoluut. absoluut, absoluut. Dat kan ook. We hebben G bij ons. Are you ready? Op zijn slippers, op zijn zondags. Niks mis mee. Back to the basics met twee MC's. En de backbone in the place to be. Cover de letter op de de vriend. Ja, piece of cake als 1, 2, 3, go! Just in the tent, ik kom live in effect. Fact. Sweatpants en cap bij je mij en een cap. Twee mics en de deck ziet er makkelijk uit. Fuck boodschappen, die DNS heeft alles in huis. Engel op de mic en we rippen hem hard. Schop tennis met tennis, doe mijn ding als ik bas. Denk wie de man is met DNS op de doen dat, doen we hard, simpel als dat. Geen ingewikkelde bars, dit is hype man shit. Maar kijk met een blik van hoe tijd ben ik. Met Steven Engel en Dennis kom ik vet uit de hoek. Niet vet als ik vet, maar vet als in goed. Engel en Just, attack team nog steeds. En die op de kut, is kwets de 1-2. We brengen die samen van back in the days. Van Cassius Clay en Jam Master J. We hebben een videootje uit op YouTube, kunnen kijken. Nummer 1 Soundtrack. Onder andere met de man achter me, Wouter Hakkel. Ik neem jullie terug. Een paar jaar geleden. Yeah, I wish I was a little bit taller. Dat is wat ik zong op een schoolship, wat awesome. En verder voorop, voor me is de tape had mijn broeder 12 in van de holiday rap. Too unlimited, break it, break it, spitten het mee. Maar nog steeds geen idee wat die shit betekent. Een kinderhand is snel gevuld. Yep, kwestie van snel lullen op een trek. en je was een help voor just. Voor Engelo, biggity biggity Mac Daddy. Met baggy jeans, ha, jump was een rap classic. Als je dan nog aan de kant stond als kind kwam de intro. Pack Back it up, back it in. Hoorde de capital SOS oppression, double OP. Het werd mijn nieuwe tank, je is ver lullig of niet. Represented de West in de brugklas. Maakte mijn huiswerk nog netjes, maar stak in de les met dubs af. Yeah. Ik heb een verzameling aan tracks. De film van mijn leven, de basis is gelegd. Het wordt een soundtrack, misschien een dubbel CD. Maar het lukt me niet te kiezen, ik heb nummers te veel. veel, veel. We verzamelen verzameling aan tracks, de film van mijn leven. De basis is het voor de soundtrack. Misschien een dubbel CD, maar het lukt me niet te kiezen, ik heb nummers te veel. Oostdorp. De straten zijn nat, door de regen beklad. Nu ben ik het zat, Is wat ik de bijna elke dag. Met een wolk man in mijn tas en een schrijfblok in mijn hand. De prins ik steeds bracht vonk naar het binnenland. Leerde die single uit mijn kop en ik wist ervan. Spit het met een tandenborstel op mijn slaapkamer. Met een glas vol spraakwater in mijn linkerhand. Ik weer eens de kans in een koffieshop in Amsterdam. Kleine jongens voor de rood, ik kon amper wat. Kreeg een mixtape van C de C. Leerde spelen de wijze, dubbel rijmen van VSOP. Ik check de DSC en zag dat het beter moet. Big up Dex, Jan, Hux, Jiggy, J en Boot. En er schiet me nog heel wat muziek te binnen. Misschien een deel 2, want zoveel het is niet te filmen. Ik heb een verzameling aan tracks, de film van mijn leven. De basis is gelegd voor de soundtrack. Misschien een dubbel CD, maar het lukt me niet te kiezen. Ik heb nummers te veel, veel, veel. Ik heb een verzameling aan tracks, de film van mijn leven. De basis is gelegd voor de soundtrack. Misschien een dubbel CD, maar het lukt me niet te kiezen. Father Jacob. even horen voor Wouter Hakhoff. Dank jullie wel. We gaan het ene laatste liedje. Ik heb geen idee hoe lang we mochten spelen hier eigenlijk. Maar ik heb het idee dat het wel... Ja, toch? Ja, dat komt wel goed volgens mij. Ehm, wie uh, voelt zich hier thuis? Mag die handen even zien? Ja, yeah, nou dat zijn genoeg mensen. Ik ben heel blij dat mijn partner in Rijn uh, gisteren uit Utrecht kwam eh, toen hij twee uur had geslapen en vanochtend uit Rotterdam alleen maar om hier te zijn. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En dat Wouter altijd de steun heeft. Double B, One Love, één liefde. Speciaal voor Vaderdag. Hey! Als ik hoor in loop ben ik thuis zie ik Amsterdam, ben ik thuis. Als stap ik het podium op, ben ik thuis, thuis, thuis. thuis yeah. hey. Stap ik in Middelburg uit, ben ik thuis. Loop ik door Utrecht heen, ben ik thuis. Al denk ik de boot weer in, ben ik thuis, thuis, thuis. Yeah. Ze zeggen thuis is waar je hoofd rust. Ik lig in de trein met een trui als hoofdkussen. Zo rustig. Huizen verschijnen. Zie een stad opduiken om langzaam weer te verdwijnen. En ik ruikte hankel in mijn adem, het zweet in mijn shirt. Geniet van een goede avond, een goede avond. Bij deze de kaartjes, ja ook voor haar. Ik laat er nog even slapen. En nee, van Just, ze blijven hangen. Waar we de show deden was doof en hij was een malle, En ik voelde me thuis daar, want thuis daar kregen we love. Waardoor het leek op een thuisbasis. Even uitwaaien, stap de trein uit. We lopen wel, het is 10 minuten naar mijn huis. En terwijl ik voor de in zicht is, belt Joost me op om te vragen waar ik zit. Thuis, als ik horen inloop ben ik thuis. Zie ik Amsterdam ben ik thuis. Stap ik het podium op ben ik thuis, thuis, thuis, thuis. Kom op, kom op. Stap ik in Middelburg uit ben ik Onno oh, stap ik door Utrecht heen ben ik thuis. Nou dat ik de boer weer in ben ik thuis, thuis. Ze noemen me boer of een zwerver mijn looks, soms slordig. Rocker broeken, voel me de freshste, yeah. Je ziet het, voel me prima, op mijn gemak. Mijn vrienden snappen, die stilo doet niets aan hem af. En voel ik me ergens niet goed, zoek ik wel een uitweg. Ik hecht niet aan een plek waar ik niet kan doen of ik thuis ben. Maar ondanks dat het makkelijk lijkt, zat ik een tijd zonder vast onder dak en was ik het kwijt. kwijt. Liep ik radeloze straten over kleren in mijn tas. Witte bij mijn chick, ik was toerist in eigen stad. En ik hoefde niet eens zoveel op mijn tenen te lopen. Maar zo'n post is vervelend, geloof me. Geloof me. Maar nu heb ik een huis. Ja. En met die thuisbasis merk ik dat ik juist sneller erop uitga. Sta op, eet maar koffie en gana. Steven. Voor opnames met mijn garen klof je weer aan. Je weet dat is thuis. Als ik hoor erin loop, ben ik thuis zie ik 501 ben ik thuis. Als stap ik het podium op ben ik thuis, thuis, thuis, thuis. Stap, ik in Middelburg uit ben ik thuis. Loop ik door Utrecht heen ben ik thuis. Nou als sta ik bij 501 ben ik. Yeah. Yeah, dank jullie wel dames en heren. En ook de mensen die net binnengekomen zijn, eet smakelijk en eh, wees welkom. We gaan naar het laatste liedje toe en dan gaan we nog naar, uh, nog wat speciale dingen. Onder, eh, onder andere de iemand die de zing, singer-songwriter... Eh, singer-songwriter... Wauw, zondag. Echt, hè? Ik hou er gewoon op. Yes, wat Ik hou Ik vind het knap dat dit er allemaal uitkomt op zondag, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar gefeliciteerd, Dansman. Slechtste aankondiging ever. Ik zie mezelf nog zitten als kleine jongen. Een hongerhebbende, bolle bellende opdonder. Met een wolkman en een zak. bandjes mee, rappen en alles. Fuck it, ik zet hem maar go. Na vijf dagen werken was het weer vrijdag. Ging meteen naar de platenboer als dus het aan mij lag. Oh shit, gesloten. Ha, dan waren op zaterdag. En heb toen mijn allereerste album aangeschaft. Afslag Osdorp. En ik checkte het kon letterlijk alle teksten mee rappen na een dag op zes. En die week daarna weer hetzelfde liedje. Weer een paar gulden strijken en weer op weg naar de dealer. Yeah, yeah. Tegenwoordig moet je iets beter zoeken, maar ik blijf genieten in die liefde voor muziek voelen. En ik doe dit voor die bolle de gozer. Ziet na een week werken dit album zelf kopen. Mijn liefde voor die shit, shit blijft op mijn dood. dood. Zie me als een molenaar, kleiner voor mijn brood. Mama zei maar ooit, je moet strijden voor je droom. Zie me, ah, zie je, kleine jongens worden groot. Mijn liefde voor die shit, shit blijft op mijn dood. dood. Zie me als een molenaar, kleiner voor mijn brood. Mama zei me ooit, je moet strijden voor je droom. Zie me, zie je, kleine jongens worden groot. Yeah, kleine jongens worden groot. voelen na voor brood. Mama zei me ooit, je moet strijden voor je droom. Zie me, zie je, kleine jongens worden groot. Shit, blijf op me dood. Zie me als een molenaar rijden voor mijn brood. Mama zijn me ooit, je moet strijden voor je droom. Zie me, zie je, kleine jongens worden groot. Mijn liefde voor die shit, shit blijft op mijn dood. dood. Zie me als een molenaar, grinden voor mijn brood. Mama zei me ooit, je moet strijden voor je droom. Zie me, zie je. Dank jullie wel. Veel plezier nog op deze zondag. Laat het horen voor Engel, Just, een gast op Slippers en natuurlijk Wouter Hakhoff. Te gek jongens, dank jullie wel. En eh, het, is, het zit er nu op trouwens eh, met, eh, met al die flash acts. het, zit er, het, is, het is helemaal gebeurd nou. Helemaal afgelopen, hij komt niet eens uit zijn stem. Straks zijn we terug op het Vader Jacob Stage met de winnaar van Sing Song 2012. En dat is niemand minder dan Andy zonder achternaam, want die heeft ze niet. The basketball, the squeaking of a sneakers, the echo in the hall. But if I don't have enemies, I'm not doing my job. I might throw out a curveball, but I never throw a lob. And people criticize me, but I know it's not the end to kick the truth, not just to make fun. But hey, diddle diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's cooking on the griddle. Got the guitars, the the drummer the ramen. The people are humming and the vibe was loving. But hey, diddle diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's cooking on the griddle. Got the guitars, the the drummer the ramen. The people are humming and the vibe was loving. Love and affection right direction. times I act like one, and I am deadly serious about us having fun. And I go many places, but I know I'm not with you. And I am not a sucker, even though I'm stuck on you. Each one should teach one and share with one another. So many is out there that's living on the cover. Your mother, your father, your sister, your brother, your friends, and their enemies all have their lovers. Yeah. Okay diddle diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's cooking on the griddle. Got the guitars to rumming, the drummer to rumming. The people are humming and the vibes was bumping. Hey, diddle diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's cooking on the griddle. Got the guitars to rumming, the drummer to rumming. The people are humming and the vibes was loving. Love and affection in the right direction. definition of a sellout. Cast your first stone, but then get the hell out. The people say they know me, I can tell you that they don't. The people say they own me, I can tell you that they won't. The left and the right, they all try to use me, but I'll be in the places before they can abuse me. So roll down your window and listen what I'm saying. Relax your mind and let the band keep. muziek uit wel eer, maar lekker nog wel uh, in de hip-hop vibe. Engel, Just, Wouter. En de gast op Slippers, net op het Vader Jacob stage. Hier bij jouw eigen wwwradio Het is een gezellige, gezellige boel op, uh, op de ballenbox. Ik zie dat uh, Rob het verkeerde shirt aan heeft. En volgens mij is eh, Rasta Barry niet helemaal meer van, eh, van deze tijd. Ah, Wouter moet ook nog even wat op de muur zetten. Dus de Wall of Fame wordt hier ook weer even flink onder handen genomen. Terwijl Engel op dit moment zijn excuses aanbiedt aan, eh, aan Andy. Want hij kreeg het woord singer-songwriter die deze weer uit, uit zijn Terwijl hij dan wel een lappe tekst weet op te brullen. Het is een hele aparte situatie. Michael Franti en Spearhead. Terwijl Wouter de aller... We hebben het er gisteren over gehad. Wouter. We hebben het er gisteren over gehad. Dat iedereen echt werkelijk de muur te pakken neemt. En jij bent de allereerste die de deuren nu eventjes onder de handen neemt. Helemaal goed, helemaal goed. Wouter pakt altijd alles behalve de muur. Nou, dat, uh, dat nemen we aan eh, dan maar zomaar. Dat eh, zomaar. De band bestaat niet meer, want ja, Annie die maakt, uh, maakt echt ruzie met iedereen.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 En daarna Mocht je zoiets hebben van nou, eh, ik, eh, ik ga die radio, eh, ik vind het allemaal wel goed. Ik ga nu weer eventjes naar de stadsfeest toe. Nou, doe dat dan en ga dan naar de Rode Steen. Want daar staat ze zo rond 4 uur. Staat ze daar lekker te spelen. Of ze zit dan eigenlijk meer te spelen, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. een beetje raar. Nou, Anyhow, Ed Sheeran op Radio Lane.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 I wish birds would stop talking and start whistling. Cause they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away. Too close to the window I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? Just photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old? Like making love and alcohol. Or that track you wrote that made them all dance on the dancing floor. But the dancing floor ends at four. When the dancing people have to go. And there's nothing left for you to roll and home. The sun don't shine at night no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all? Wish I was from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. Cause it is sink what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, The sun don't shine at night no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright? Joost aan het praten. Joost had het over Jeff Special. En eh, ze vond het zo leuk. En eh, vond hij die Ed Sheeran met You Need Me, eh, I Don't Need You, vond hij daar een beetje blijken. Birds op Radio 501. En inmiddels zit ze helemaal klaar op het podium. Andy, ja. hoe gaat het met je schat? Nou, goed. Na gisteravond. Nou, nog beter na gisteravond. Het ging al zo goed. Het ging al zo goed, inderdaad. Je bent de winnaar van Sing Song 2012. Je mag straks op het hoofdpodium mag je spelen. Ik, ik, ik, wat verwacht je ervan? Eh, ongeveer net zoveel publiek als gisteravond? Ik hoop het. Dat zou vet zijn, hè? Dat zou heel erg vet zijn. Ja, dat is heel erg leuk. Je hebt een leuke ontmoeting gehad ook met Elio gisteren nog. CD'tjes uitgewisseld. Heb je nog geluisterd, of niet? Ja, nee, ik heb nog niet geluisterd. je was laat thuis, hè? thuis en, ja. Eh, eventjes een beetje geslapen. Oké. Wat ga je nu, wat, wat, wat ga je hier doen? Hoeveel liedjes ga je doen? Ik ga één nummer doen. Ja? Einde van de zomer komt, eh, komt de EP. gisteren heb je er eentje aan, aan, eh, Elio gegeven, geloof ik. Oh, dat is een oude. Ik heb een album opgenomen in Frankrijk met een Franse muzikant. Oké, wat gaaf. Twee jaar geleden. Wat gaaf. Eh, nu, is er eentje, dat is gewoon helemaal mijn eigen ding. En die komt dus het einde van de zomer uit. Nou, heb je gisteravond heb je, heb je Sing Song 2012 geworden. Het niveau was belachelijk hoog. Had je jezelf als winnaar uit de bus zien doen rollen? Nee. Nee? Nee, ik vond iedereen zo goed. Dus ik dacht, ja, je weet het gewoon niet. Je weet het gewoon niet. Maar nou, goed, dus, je bent, je bent een uiteindelijke winnaar. Je gaat ook 3 september uh, speel je op Lakeside Stories. Ja. Eh, dat is de opening van het seizoen. We, we zullen elkaar daar weer treffen. en eh, daar kijk ik daar nu al naar uit. Neem Lars mee. Ik ook, Dus het, is, het, is goed, het is goed pilsen met die vriend van jou. <laughs> <laughs> nou, doe lekker release en dan zal ik je verder met rust laten. Kun je op je gemak naar de Rode Steen toe. Heel veel succes en fantastisch dat je er bent. Dankjewel. Andy op Radio 501. every step closer to you is a small step further away from myself and everything I say that makes you feel so good is carefully weighed, overthought, and repeated again to myself every time I decide to let go. seem to cling to it even more. Cause every time you swear, you won't do it again. You just dare to cross that line once more. You say, slow down, but I'm the running kind of tap. You know that I, I move fast. Cause I want to see it all, I want to live. happens if I just back off for a while. I know that you'll pull me in a little more. And every time I'm in need of little security that you're feeling me, know what's moving me. I want you to see that it's actually quite easy. But you say, slow down, but I'm the running kind of type. You know that I, I'm moving. Cause I want to see it all, I want to live it all. gek. Oh, er wordt zelfs op het raam geklopt achter je. Ah, die rappers, hè. Echt. Heel veel succes straks eh, op de Rode Steen. Dankjewel. Laat ze een poepje ruiken daar. Ga ik zeker doen. En de groetjes aan Lars. Alright, Oké, hoi hoi. We gaan naar de reclamespots en dan hoor je mij straks weer terug na het volgende. Live vanuit Studio Koepoortje. Dit is Radio 501. Relax nou meid, ontspan die spieren, diep ademhalen. Loslaten. Je moet het loslaten. En hou eens op met dat getik. Voordat je nou echt getikt wordt van de stress. Ga naar mentaalvitaal.nl voor tips en training. Mentaalvitaal.nl. Doet je goed. De liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner... Dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt.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 Dat zijn er zo'n 6000 per jaar. Epilepsie is nog steeds niet te genezen. Het Nationaal Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Helpt u mee? Giro 222 111. Dank u wel. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 En natuurlijk mag hij dat willen. Hij mag het vragen. Maar u hoeft er niet mee akkoord te gaan. Het wettelijk maximum is namelijk 2,3 Maak bezwaar tegen een te hoog huurverhogingsvoorstel per 1 juli. Nog vragen? Ga naar woonbond.nl.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 De 14e Hoornse Stadfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen... die zijn Bega niet kent. Met onder andere... The Dream Company. Outdoor Stereo Preview. Hoornse Stadsfeesten Recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Leida and the Shakers. The Bob Marley Experience. Easy Go. Tetson. Engel. Used. Cirque Valentin. En Radio 501 presents... Pace. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 de Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niets te missen van Horense Stadfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk, op jouw Radio 501. Armin Tamminga. On the rocks. terug in de tweede uur van On The Rocks op zondagmiddag tijdens de Hoornse Stadsfeesten 2012. Mocht je net zijn ingeschakeld, van harte welkom. Je luistert naar Radio 501, maar dat wist je ongetwijfeld zelf ook al. Je bent welkom om eh, langs te komen in eh, Studio Het Koepoortje, want eh, we houden min of meer een, een soort open huis, lijkt wel. Deze plaat draai ik eventjes speciaal voor een hele lieve vriendin van mij. Die ooit een zangcarrière is begonnen en ze mocht dit liedje als eerste gaan oefenen bij Siska Ruitenberg. Dit is Case Joyce op Radio 501 en Not an Addict. weekend als, eh, als dit. Dat eist eh, ook zijn tol, eh, merk ik in één keer. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar mijn koptelefoon... Hij heeft hier aan deze kant... Ik zal, eventjes, ik zal het even laten zien hier in de webcam. Ik zal het iets laten zien dan, uh, dan je dit nu hoort. Want we hebben een kleine vertraging erin zitten. Het is helemaal vastgeplakt met plakband. Echt wel een dingetje hier. Ik denk dat we eventjes even naar de geluidsboer moeten... om, om nieuwe spullen te gaan halen. Maar dat zal ongetwijfeld helemaal goed komen. Een ander ding, en dat is dan wel weer eventjes eh, waar we het even over moeten hebben. Het is vandaag de speeldag. Portugal tegen Nederland. De laatste kans. Eh, hashtag het kan nog. Eh, dat, dat doet het goed op Twitter. Dat heb ik, heb ik zojuist gezien. Het kan nog. Twee goals verschil winnen. Ik weet het niet hoor. We hebben de afgelopen twintig jaar nog nooit van Portugal gewonnen. Dus ja, dat zal toch een keer de eerste keer moeten zijn, dacht ik zo. Ik ben in het eerste uur vergeten de Radio 5 alleen plaat voor je hoofd te draaien. Doet dat nu gewoon even. Dit dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Jouw radio. Echte muziek. No need to turn your back when you don't care at all. is weer bijzonder lekker deze week. De Radio 5 leeft plaat voor jou over Try Acrobats en de Replica. Terwijl de hele band van Elia Pace weer eventjes binnenkomt wandelen. De mannen gaan straks echt het vliegtuig pakken en hebben een eh, city tour gehad. Je like the city? Ja? Yeah? In the, did you saw the harbor as well? Oh, wait a second, come over, come over there to the mic. We walked all around the city, we saw the harbor. Uh, Sebastian took us around, told cool. us the history, incredible stories. Yeah. Um, most of all, for me, was the story of Lady Chatterley. That the story of yeah. Lady Chatterley is yeah. based upon the lady who was married to the noble guy who yeah. married the gardener, and Incredible, absolutely wonderful. Yeah, We've had a, the most wonderful time. Thank yeah, you, Arvin. Yeah, lovely history here, in, but not uh, not even the Dutch uh, uh history, but uh, specific here in this yeah. town. Uh, lots of things happens here. Absolutely, the we, we, we, kicked the Spanish out here <laughs> after the you, 80, 80, 80, years during Let's war. Let's hope the Italians kick the Spanish out in the, in the in, football in, as well. Yeah. <laughs> now I, I, have to I have to let you hear something. it's the last thing I will do today with you. It's Elio Pace and Addicted to the Phone as the Samuel van den Berg remix. Radio Studio. Terwijl eh, onze eigen PR-medewerker bijna zijn nek breekt eh, vanaf het Vader of Steeds. Wees toch een beetje voorzichtig met jezelf, man. Op de Rode Steen staat een, eh, een caravan. En die caravan die behoort tot de Nadine Foundation. Wij mogen die caravan mogen wij dit weekend lenen. Om daar uitzendingen vanuit te verzorgen. En de live reportages vanuit, vanuit daar jouw kamer in te brengen. Daarom Inspired by You voor de Nadine Foundation. doesn't make sense, cause while I'm here speaking, a new baby is breathing, but a good life was taken. I'm shaking, man, it looks like I'm shocking, I'm dropping. Even though I try to stand steady, she really gone. The news is just too damn heavy to carry. But wait, think about the family, they have to bury their own precious girl. She was shining like a diamond, a precious pearl, but now she's gone, it's a messed up world. Think about it, son, the good die young. She had a bright future, full of life. There's no excuse for the way she passed by and why God at the juicer. No, there's no excuse for the way she passed by and why we had to lose her. But I see you at the crossroads, only God knows. Then I grab your hand, spin a record and dance. Yes. Then I grab your hand, spin a record and dance. I see you at the crossroads when only God knows. But then, then I grab your hand, spin a record and dance. Can't believe you're gone. It's such a crazy world, but this is your song, so dance, baby girl, just dance. Just dance, baby girl, just dance. Just dance, baby girl. Dance like no one sees you. Love like it frees you. Dance away the wind. We ain't with you. Dance like no one sees you. We will truly amaze you. We are and always will be inspired by you. Six, seven, Let's go. helemaal aan, aan, diggelen ligt gewoon. Ik heb een, ehm, koptelefoon op mijn hoofd. Die heeft echt zijn beste tijd wel gehad, kan je zeggen. Hoorde jij Inspired by You. Speciaal opgenomen voor de Nadine Foundation. Over stoere wijven gesproken, uiteraard. Mevrouw Anouk Theeuwen. Radio 501. Drie dagen lang gek uit met de stadsfeesten. Scoot, God. Mailen kan radio 501nl Je kan het ook allemaal achterlaten op de ballenbox. We zijn er tot 12 uur vanavond, mensen. Blijf er ook gezellig bij bij Radio 501. Radio Radio 501. En daarvoor hoorde je Anouk met Good God. Dat is ook wel weer een dingetje. Vorig jaar eh, tijdens de stadsfeest eh, zonden wij het eh, concert van Engel integraal uit. En toen stond hier Torre Florim in een keer in de studio. Je kent hem wel, van de staat. I found this dog on the streets with a little pup. With those big eyes I had to speed up. I don't have time, Arabisch voor schatje. Ik, eh, ja, ik dacht, maar hoe weet je dat nou? Eh, dat is een film, uh, allemaal Marokkaanse Nederlanders. Die film heet Sjoep Sjoep Habibi. En dat betekent, kijk, kijk, schatje. Je hoorde niemand minder dan de staat op jouw eigen Radio 501. Zeven minuten over half vier. Ik kijk eventjes tegenover mij en daar staat Rogier van Diesveld. meneer, van de, meneer Van Diesveld, luister eens eventjes. Ehm, eventjes een, even, even een, een vraag. Want weet jij wat er nou mee gebeurt? na gebeurt. Nee, wat er na mij gebeurt. Na jou? Ja, ik zou begonnen begon niet weten. Ik weet het ook niet. Ik, heb, <laughs> ik het programma niet uit mijn hoofd. <laughs> ik ook niet. Is er, iemand, eh, eh, Is, er iemand, in de tuin van het Radio 501-complex die mij eventjes kan vertellen wat er om 4 uur gebeurt op Radio 501? Nou, volgens, mij, volgens mij de volle laag van, uh, met Lucien Greefkes. Nee, die is van 6 uh, tot 8, hè? Die is van 6 tot 8. Ja. En wat gebeurt er dan van 4 tot 6? De Radio 501 Carousel, wie zit daarin deze week? jij. <laughs> dat dacht ik nou weer niet. Ik ben er zelf na, eh, van uh, eh, 8 tot 10 uh, eh, als support van Mark van maar toch ook van 10 tot 12? En van 10 tot 12 ben ik er samen met Mark. Ja, ja. En dan gaan we ook wat draaien in Elio Pace van het uh, hebben programma. We niks, hebben we nog niks van gehoord? <laughs> Oh. nee, maar van de show van gisteravond, ah, okay. Roy Steen. en uh, Elio zei ook van, ik ga luisteren, want ik wil even terugluisteren wat Leuk. er allemaal geweest is. Ja, en wat er verder gebeurt... Ehm, in de stad, ja, een hele hoop natuurlijk. Wat, eh, wat krijgen we allemaal nog eh, volgeschoteld? Het is eh, inmiddels bijna kwart voor vier. Even kijken. Vanaf vier uur winnaars horen ze... horen ons steeds, singer-songwriter. Nee, nee, horen ons steeds en, en sing-song, dat zijn twee verschillende dingen. Oh ja, nee, maar het is wel op de rode steen, alle twee. Ja, de winnaar van Horen ons steeds is een band, Two Shakes of a Lapsdale. Ja. En de winnaar van Sing Song 2012, die was hier zojuist in de studio. Dat was Andy zonder achternaam. Zie je wel, dat weet je allemaal veel beter dan ik. Ehm, partypiano's uh, van 4 eh, tot, uh, even kijken, van, ja, van 16 tot 20, dus 4 tot 8. 4 uur lang. 4 uur lang partypiano's. Ja, aan, de, aan de haven. Oh, leuk. Leuk dat je ook weer meedoet trouwens, dat het havengebied ook weer ja, betrokken is bij de stadsfeest. En van 4 tot 5 zanggroep uh, Voculure. Vo vo <laughs> ik moet gewoon mijn bril afzetten, ik kan gewoon niet lezen. Het is echt heel verschrikkelijk. <laughs> Voculure. Op de Statenpoort is dat, in de Statenpoort is jazz, soul, letten en koren. Oh, dat is, dat is dansen. Eh, een zanggroep is het. Leuk. Ja. En eh, van tien voor half vijf tot tien over half vijf, dus 20 minuten. Verenigd Horens Orkest Symfonia, tweede helft in Oosterkerk. Dus een symfonieorkest. Praat jij even door. En eh, dan van tien over half vijf tot vijf uur de horens Brass Band, tweede helft. dus ook in de Oosterkerk, dus dan een brassband. Even kijken, van de vijf tot 6 de tips. En dat is op de Rode Steen. Dat Funk voor de Sal Funk liefhebbers. Die moeten daar dan even heen gaan. Met, eh, met, met zangeres Elsa Beckman. Oh, dat wist ik niet. Dat eh, zie Jij weet eh, ik meer weet heel veel, Ja, dat merk ik. Van 5 tot 6 Mozart kantat. Kantat? Kanta? Kantat? Weet ik veel. Kan dat? Kan ja, dat? Kan Ja, dat kan. Dat is ook koor, er staat erachter. Dus er wordt eh, Mozart gezongen. Leuk, leuk, leuk, leuk. Ja, en oh, dan van 6 tot 10 eh, voor half 7 eh, Triple Dixie. En dat is in Oosterkerk. En dat is een Dixieland band. En die, die hoor niet zoveel meer tegenwoordig. Dat, dat vermoedelijk altijd de naam horen. Ja, en eh, daar zijn eh, liefhebbers voor, voor uh, eh, all-time Voor Dixieland, ja, absoluut. all-time jazz. Werkt werkt ook altijd in, in Enkhuizen als daar het jazzfestival is met, die, met die Dixieland muziek. Dat loopt echt iedereen mee weg. En in Breda had je ook altijd zo'n zo'n groot weekend met Dixieland bands. En ik weet niet of dat nog bestaat eigenlijk. Weet ik ook niet. Gaan we eens even googlen zo. van tien voor half zeven tot tien voor zeven hebben we muziekvereniging Sant Cecilia in Oosterkerk. Mooi. Er is fanfare. Even kijken hoor, we hebben een hele hoop joh. Eh, wat ook wel leuk is, uh, eh, Stetsen natuurlijk. van eh, half zeven tot tien voor half acht op de Rode Steen. De mannen die hebben vorig jaar hun cd-presentatie gehouden op de Rode Steen. Jazeker. En ik heb met het openingsuur heb ik al muziek van ze gedraaid. gisteren en eergisteren. tien over zeven tot vijf voor half acht hebben we een verrassingsact in de Oosterkerk. Wat het is, weet ik niet. Er staat bij verrassing. Nou... Hmm. Eh, even kijken, vijf over half acht tot acht uur. muziekvereniging San Cecilia, kan eens nog een keer in de Oosterkerk. En dat is van vader, voor de liefhebbers dus. Uh, tien voor eh, acht tot tien over half acht. Johnny Kate op de Rode Steen eh, en dat is pop. Journey Kate, ja. Ja, en dan hebben we van 8 tot kwart voor 8. Nee, van 8 tot kwart voor 9. Scott Wall, of Scott Wall. Ik weet niet hoe je het aanspreekt het, lijkt een beetje Zweeds, maar... in de Weeshuistuin is dat. En dus country in Westfries Nou ja benieuwd. Eh, van 8 tot 9, en die band ken jij niet, dat is die Item. Oh, die Item, leuk. Ja, die, die, speelt op Kerkplein. En die heeft eh, gisteren, was dat gisteren? Ja, voor uh, Elio Pees hebben ze gespeeld op de Rode Steen. En smiddags hebben ze hier op de Vader Jacob steeds gespeeld, gistermiddag. En dat is echt, voor de mensen die het niet gehoord hebben, echt de moeite waard om even heen te gaan. het is een hele leuke band. Ze spelen eigen muziek pop-rock, maar ook een beetje jazzy, een beetje bluesy. Ehm, echt een leuke band om te zien en te horen. Oké, te gek. Nou, dan hebben we van kwart voor negen tot één uur staat hier EK Voetbal, Schippershuis de Volendam, maar aan de haven. EK Voetbal, wat speelt er dan? Sport, staat er. Ah, oké. <laughs> ja, Nederland speelt, eh, heb ik gehoord. Nou ja, speelt. Maar Nederland, staat op het veld Nederland tegen Portugal. Ja, die, die staat tegenover Portugal op het veld. Dus eh, ik ben benieuwd. Daar hebben wij niet zoveel tijd voor hier om dat allemaal te gaan bekijken. Uh, van 9 tot 10 komen we bij Steaming, dus in de wezenhuistuin. Okay, in de Dus, pop. Oké. En dan, uh, ja, die band, die ken ik niet. Dus van 10 over 9 tot 10, uh, eh, tot 10 uur. En dat is de band Used. En die schijnt op de Rode Steen te spelen. Maar daar is een, volgens mij wat in veranderd. En dat moet ik eventjes verifiëren aan onze Arwin Tamera, die aan de andere kant van de microfoon hoort staan, maar nu even druk bezig met de telefoon. Omdat er weer van allerlei kanten uit de stad wordt gebeld om te vragen of er nog bands en muzikanten naar de States, hier de Jacob steeds in, eh, in de studio kunnen komen. En dat heeft hij nou net beantwoord, geloof ik. Ja. Ehm, een band uh, tien over negen tot tien uur. Eh, een band die heet Used en eh, die ken jij waarschijnlijk niet. Die speelt niet op de Rode Steen. Nee, dat dacht ik al. Er is iets in veranderd. Er is, iets in veranderd. Die spelen vanavond om half elf op het Kerkplein. Op het Kerkplein? Ja. In de Weeshuistuin of op het podium op het Kerkplein? op het podium Kerkplein. En er staat bij featuring uh, Wie Cook With Fire? Nee, dat, dat, vanwege de verplaatsing en met het tijdstip en de dag want het zou eigenlijk op zaterdag uh, zou het, eh, zou ja, gebeuren. dat had ik begrepen, ja. Eh, maar vanwege de komst van Elio Pace is dat een klein beetje veranderd. En dat kwam de heren van We Cook Fire gewoon niet goed uit. Want die hebben gewoon vanavond ergens anders een optreden. Die zit in het buitenland, heb ik gehoord. In Duitsland geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Eh, en dan van eh, half elf tot uh, twaalf uur. En dat is de laatste die ik op mijn lijst heb staan. Dus Viva Las Vegas. En dat, gaan op, wij... dat is op de Rode Steen. Dat is op de Rode Steen. En dan gaan we hier en daar van wat laten horen. En dat is popmuziek, hè? Popmuziek. En nou, dat, gaan wij, dat gaan we hier en daar kleine stukjes van uitzenden. Want, oh, nou, tussen als het goed is, draait, draait de stream alweer. Ik ga dat zo eens eventjes vragen aan, aan onze eigen Chris Duismans. Want die is daar verantwoordelijk voor. Al met al is het de hele dag gewoon nog gezellig in de Horense binnenstad. En kom gewoon gezellig langs. Het weer is goed. Het bier is lauw, de humor is slap en de patat is ook niet om weg te knagen. Maar de muziek is geweldig. Zoals maar net. Eh, dit is dan wel weer een plaatje die uh, echt helemaal hoort bij jouw eigen www.radio501.nl.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 Zo gaat het ongeveer. Terwijl ik naar de tuin kijk waar het, uh, het klootjesvolk van Radio 501 zit. Nee, gezellig. Kees is, eh, Kees is er ook weer met, eh, met Kelly en met, met Alex. je kent ze van Rockblog. Ze zijn gisteren naar Indian Summer geweest. En eh, die Kelly, die, eh, die is gelukkig niet zo blond dat ze eruit zit. Die dacht dat ze met de koeks op de foto ging. En dat, bleek, dat bleken de koeks helemaal niet te zijn gewoon. Dat waren de mannen van, eh, hoe heet ze ook alweer. Oh ja, de Wombats. En Let's Dance to Joy Division. worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistake. Let's dance the joy division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance the joy division and raise our glass to the ceiling, cause this could all go so the ceiling Cause this could all go so wrong But we're so happy So, let the love tear us apart I've found the cure for a broken heart Let tear us apart Let the love tear us apart I've found the cure for a broken heart Let it tear us apart Ja, schreeuw het maar uit. So happy. So happy. Let's dance to Joy Division. You're the Wombats op je eigen Radio 501. Ik denk dat Kelly deze fout nooit meer eh, zal maken. Als ze denkt dat ze Marco Borsato tegenkomt en dan op de foto wil met Guus Meeuwis. En dan zeggen tegen hem, ik weet weinig van vogels, maar wel dat Guus Meeuwis. We knallen lekker door. Straks GW Staaien op je eigen Radio 501 naar Radio 501 Carousel. Ik sluit af met heerlijke punkrock uit de Verenigde Staten. 501 presenteert... De Horense Stadfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense Stadsfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Hold Marley Experience, Easy Go... Engel, Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501.